nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger is er helemaal klaar voor om te helpen bij het prikken. Militairen hebben de afgelopen tijd alle trainingen afgerond en dus kunnen ze direct aan de slag. De vakbond zegt tegen de BNR dat militairen goed kunnen helpen in crisissituaties. Dat natuurlijk in het verleden gezien bij de watersnood. We hebben dat bij de varkenspest eh, gezien. En eh, zo hoort te zijn, de militairen dienen de samenleving. En dat betekent ook eh, dat ze daar worden ingezet, daar waar de crisis is... en daar waar de samenleving de militairen het nodig heeft. Het leger kan eventueel ook helpen met prikken, maar ze kunnen sowieso bijspringen bij het transport en het beveiligen van de coronavaccins. Meerdere mensen zijn vannacht door de brandweer van het dak gered in Den Haag. Het was een grote brand. Die begon in een winkel op een begane grond en sloeg daarna over naar de woning erboven. Daar woonde een stelletje met een jong kindje, vertelt deze buurvrouw. Ja, jezus. Ik woon hier al 23 jaar. Dit is, mijn buurtje. En, en, dan zie je dit zo voor je neus gebeuren. En dan hoor je dat, dat het in de fik gestoken is. Dat het ingeslagen is. En jerrycans naar binnen. En ik ga verhuizen. Het, is zo naar. Zo, als het tegenover je gebeurt. Zo, zo, nou, ik vergeet die vlammen nooit meer. Nooit meer. In totaal zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze volgens de brandweer veel rook hebben ingeademd. Een flinke klap bij het station in Apeldoorn vannacht. Er was een plofkraak bij een pinautomaat die vastzit aan het monumentale stationsgebouw. In die muur zit nu een groot gat en de brokstukken zijn 100 meter weggeslingerd. Er is nog niemand opgepakt. Een spannende dag voor scholieren. De eindexamens gaan vanmiddag van start. Vandaag staat voor het VMBO Duits en Nederlands op het rooster. HAVO moet aan de slag met bedrijfseconomie. En het VWO doet vandaag examen in wiskunde. Scholieren die de boel voor morgen nog een beetje willen bijspijkeren... kunnen vanavond om 5 uur terecht bij mijn collega's van NOS Stories. Zij bespreken samen met docenten op YouTube de laatste ingewikkelde vragen. Het weer veel nattigheid, maar vanmiddag ook kans op wat zon. Het is vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Muiden, Knoop en Waterasmeer 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat kwam door het ongeluk op de A10 de ring Amsterdam. Tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotenvaart nog een kleine 5 à 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoogmaat en Hoofddorp Zuid 10 minuten vertraging... vanwege de werkzaamheden daar. En daardoor ook vertraging op de A44 vanuit Den Haag...